Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas wil vandaag of morgen een Israëlisch-Amerikaanse gijzelaar van 21 vrijlaten. Dat heeft Hamas met de VS afgesproken. Het vrijlaten van die gijzelaar was bedoeld om weer te gaan praten over een wapenstilstand. Maar de Israëlische premier Netanyahu zegt nu dat Israël niet van plan is om het daarover te hebben. Je hoort correspondent Nasra Habib Allah. Hij zegt dat eh, de gesprekken wel doorgaan, eh, maar terwijl er gevochten wordt. En hij benadrukt ook dat Israël ondertussen dus ook gewoon doorgaat met het zich klaarmaken op, eh, om nog intensiever te gaan vechten in Gaza zodra Trump weer uit het Midden-Oosten vertrekt. Dus ja, het lijkt echt een stap vanuit Hamas richting de VS, maar het betekent echt nog niet dat er ook een deal met Israël aan zit te komen. Er wordt sinds maart al niet meer gepraat over een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Premier Dick Schoof is op bezoek op de Caribische eilanden. Hij begon dit weekend op Bonaire en ging via Aruba naar Curaçao. Hij gaat erheen om kennis te maken en heeft zo'n 20 uur per eiland. Dat zegt correspondent Dick Draaier. Volgens hem draait het niet om zogenaamde symboliek... maar om bestuurlijke gesprekken die hem beter voorbereiden... op zijn rol als voorzitter van de Rijksministerraad. En eh, zijn voorganger Mark Rutte deed dat wel geteld twee keer in vier kabinetten. Dus Schoof is er dit keer eh, ja, is er vroeg bij. Premier Schoof praat vandaag met ministers op Curaçao. Daarna gaat hij naar Sint Maarten. een opvallend moment in de derde etappe van de Giro d'Italia. Toen de wielrenners aankwamen bij een bergweggetje... stak daar net een kudde geiten de weg over. De dieren schrokken zo van het voorbij razende peloton... dat een van de geiten een wielrenner aanviel, zagen we bij Eurosport. even opletten. Ja, dat is natuurlijk altijd gevaarlijk hiervoor. Ja, dan ben je een bruin zwart schaap. Oh, la, la, la, la, wat een frontale aanval, zeg. Ja. Uiteindelijk komt hij er nog goed vanaf. Dion Smit, maar die heeft een mooi verhaal voor vanavond. Ja, Dion Smit, een wielrenner uit Nieuw-Zeeland, werd dus aangevallen door de geit. Gelukkig kwam hij er ongedeerd vanaf. Later zei hij dat hij niet stond te kijken van het dier op het parcours. Eerder die dag liepen er ook al wilde honden op de weg. Krijg je het weer nog een warme lentedag met blauwe luchten en volop zon. Aan het eind van de middag in Zeeland kans op wat onweer, maar verder blijft het overal droog. Het wordt 20 tot max 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hilversum en Diemen. Daar heb je een kwartier vertraging. De A6 van Lelystad naar Muiden is na een ongeluk bij knooppunt Muiderberg weer vrij.